Goedenavond, ik ben Ryan en dit is het nieuws van NOS op 3. De man die in Utrecht vrouwen van hun fiets trok... wordt verdacht van twee pogingen tot ontvoering en een mishandeling. Dat zegt het Openbaar Ministerie. Ook denkt het OM dat hij daarbij een seksueel motief had. De man werd vorige week in Maastricht opgepakt... nadat de politie een grote zoekactie naar hem was gestart. Volgens verschillende media zou de verdachte een ex-TBS'er zijn. Het OM heeft dat nog niet bevestigd. Politieagenten in het centrum van Rotterdam krijgen te maken met racisme, seksisme en pesterijen door hun eigen collega's. Dat heeft het NRC uitgezocht. De politiechef zegt dat hij is geschrokken van de conclusie van het onderzoek naar zijn team. Volgens hoogleraar Sania Celik gaat dit over meer dan enkele incidenten. Het gaat over seksisme, het gaat over ongewenst gedrag, het gaat over discriminatie en racisme. Dus in de volle breedte, in de kern gaat het dus gewoon over gedrag en houding. Eh, van politiemensen. De politie in Rotterdam kwam eerder in opspraak, onder meer door racistische berichten in WhatsApp-groepen. Er zijn al terrassen waar je niet meer mag roken, maar in Tilburg gaat het restaurant nog een stapje verder. Ook vepen wordt daar verboden. De aparte rokersplek verdwijnt ook. Het restaurant wil daarmee bijdragen aan een rookvrije generatie. Voor eigenaren van mooie auto's in Amsterdam-Zuid zijn het dure maanden. Dieven stelen massaal hun autospiegels. Sommige mensen hebben al meerdere keren nieuwe spiegels moeten kopen. Zelfs speciale beschermhoesjes helpen niet, vertelt deze bewoner. Nou, je ziet eigenlijk iemand heel relaxed naar de, naar de auto toe lopen. Eh, dat eh, Kevlar dingetje, eh, dat zakje, beschermhoesje doorsnijden. En de spiegel eruit wippen en weggaan. Alsof het eigenlijk gewoon een biertje halen in de kroeg is. De buurt baalt, want zonder spiegels mag je niet de weg op... en vervangen is een dure grap. Dat kost al gauw meer dan 1000 euro, zeggen ze. Dan het weer. Vanavond op veel plaatsen regen. Morgen zonnig, met alleen in de noorden kans op een bui... bij 19 tot 22 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. de Noord-Hollandse wegen nog viel op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij Nieuw-Vennep. Na een ongeluk 6 kilometer met een kwartier vertraging. Linkerrijstrook is daar dicht. De A10 vanuit het Koenplein en knooppunt Amstel bij Amsterdam Buitenvelden nog 8 kilometer met ongeveer een kwartier vertraging. Ook is de N247 Amsterdam-Hoorn nog altijd in beide richtingen dicht tussen Broek in Waterland en Monnikendam na een ongeluk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 You can bet that I'm twelve times as happy as gals with only one man a year. And now is the time for August my heart in high gear, and he can do it. Ooh, you ought to see him. With that baby, I'm here, your worries are over. Smile, and when we kiss, I know it won't be cold enough for winter for a long, long while. I belong to the man of the month club, and this July was only so, so. But now that it's time I've got 31 days to glow. Een hele goede morgen luisteraars. Welkom bij ZFM Jazz. Samenstelling en presentatie vandaag Alco Beuving. Eh, ja, we hebben weer heel wat eh, mooie zomermuziek neergezet. Het is tenslotte volop zomer en ook vandaag belooft het weer een hele mooie dag te worden. Ik zou zeggen, geniet ervan. Blijf, maar, maar blijf in ieder geval even luisteren naar ZFM Jazz. En waar kan je dat doen? Thuis, op het strand, ergens ver weg misschien wel. Veel plezier, mooie muziek. En we begonnen natuurlijk met Julie London van haar cd'tje Calendar Curl. En dat was natuurlijk augustus. Vandaar augustus. Eh, en dan eh, eigenlijk een hele unieke op... Nou ja, unieke plaat moet ik zeggen. En dat is een, eh, een duet Gespeeld door Dave Brubeck. En uh, dan moet ik even kijken waar hij neergezet En eh, Paul Desmond. Die, dat is een, volgens mij het eh, een post geleden. En daar gaan we een nummertje van draaien. Dave, The Summer Song. dat eh, Paul dus maar net even een kopje koffie was gaan drinken of zo. Dit is een, trouwens, een, eh, als je deze LP in een kringloop ziet staan... ik zou zeggen, neem hem mee, want het is wel een hele bijzondere LP. Het is de enige die ze met z'n tweeën gemaakt hebben. En eh, het gerucht gaat dat de composities die hierop staan... eigenlijk dat ze dat speelden op een boot... om de oversteek van de Atlantische Oceaan te kunnen bekostigen... toen ze met z'n tweeën op dat schip zaten. Maar dat allemaal terzijde. Eh, mooie LP en eh, ja, zeer zeldzaam. Dus als je hem tegenkomt, eh, aarzel niet en neem hem mee. tijd voor een ander geluid. Hello, how are you? I'd really like to know. Hello, how are you? I'd really the town with a guy just like you. So, hello, how are you? How, how do you do? Hello, how are you? What do you think of me? Hello, how are you? Do you think we could agree to act as one instead of always two? So, hello, how are you? How do you do? Hello, how are you? I'd really like to know. Hello, how are you? I would really like to go for a night on the town with a guy just like you. So, hello, how are you? How do you do? Hello, how are you? What you think of me? Hello, how are you? Do you think we could agree to act as one instead of always two? So, hello, how are you? How do you do? klanken kwamen van Katie Giorgi. Een eh, Canadese jazzzangeres. En, eh, ja, een echte vrolijke sound. En het, een aardig stukje sketwerk zou ik zeggen. Uitvinder van het sketten was natuurlijk Louis Armstrong... die op een gegeven moment de tekst niet meer wist. En toen ook eh, dit soort geluiden ging voortbrengen. ja, mooie cd. De cd heet ook Hello, How Are You? tijd voor wat instrumentaals. Een bekende, volgens mij, is de pianist Art Hiarara... Uh, heeft een, een, ooit de gelegenheid gehad om vrij snel een, eh, tussen allerlei opnames door eh, een cd te maken. En die cd heet Echo Canyon, volgens mij 2023. En daar Mia Bella. pianist natuurlijk. Eh, hij werd begeleid door Boris Korslov op de bas en Rudy Royston op de, drums. En ja, mooie cd geworden. Uh, in korte tijd opgenomen en eh, meer dan de moeite waard. nog iets Canadees, want er komen aardige zangeressen vandaan. Dit is een heel bekend nummer. Summer Breeze wordt gezongen door Anne Bissen. ja, een cd'tje Four Seasons in Jazz. Live at Bernie's, uh, 2018. Uh, een bekend nummer, iedereen kent het wel, Summer Breeze. See the curtains hanging in the window in the evening on a Friday night. A little light shining through window lets me know everything is alright. Summer breeze makes me feel fine, oh, blowing through the jasmine in my mind. sidewalk, a little music from the house next door. So I come up to the doorstep, through the screen and across the floor. Summer breeze makes me feel fine. Oh, blowing through the jasmine in my mind. breeze makes me feel fine, blowing through the jasmine in my mind. my mind. Summer breeze makes me feel fine, blowing through the jasmine in my mind. cd van uh, eh, Anne Bison. Eh, eh, zij is ook pianiste, dus als je denkt, wat klonk die piano leuk? Nou, ze speelde zelf. leuk cd'tje. Four Seasons in Jazz, live at Bernie's. Canadese jazzzangeres. dan kom ik terecht bij een trombonespeelster. En haar naam is Natalie, Natalie Cressman. heeft een heeft in 2024 een serie uitgebracht Ginga. En dat is volgens mij een Braziliaanse gitarist, componist. En daarvan het nummer Viola, Viola Farida. van uh, Nathalie Kresman op de trombone. En ze werd begeleid door Ian Facchini op de gitaar. Eh, en Ginga eh, is de cd waar het allemaal vanaf komt. En dat is een CD uit 2024. Dus we draaien zo oud en nieuw. En in ieder geval muziek die je niet zo gek vaak hoort op ZFM hoort natuurlijk. Ehm, toen liep ik tegen een LP aan. Muziek Dubois heet die LP. En dat is gemaakt door Phil Woods. En er staat een nummer op, The Summer Knows. En eh, maar ja, dat nummer duurt bijna acht minuten. Dus dat, dat kunnen we hier niet helemaal gaan draaien. Maar hij heeft ook nog een keer een LP gemaakt, Images. En daar staat de Summer Nose ook op. En dat is, eh, dat is een bekend nummer van eh, Michel Legrand. En, ik heb toch maar voor deze uitvoering gekozen. Want die is gewoon de normale uitvoering van een muziekje op ZFM. Drie minuten. YouTube het filmpje op te zoeken van Muziek Dubois. En de Summer Knows, want deze eh, uitvoering en die uitvoering moet je maar eens vergelijken. En dan zal je zien wat het echt het mooiste is. Eh, kom je de LP tegen, eh, niet aarzelen, open. Ook een zeldzame LP. <clears throat> Ehm, dan kom ik terecht bij een tv-serie die de, afgelopen weken... volgens mij iedere dag werd uitgezonden Cranchester is de naam. Gaat over een, eh, ja, een geestelijke en een politieman... die samen allerlei eh, ja, moorden oplossen. Maar deze serie staat bol van de jazz. En ik heb eigenlijk drie nummertjes uitgekozen... die ik uh, wel wil laten horen. Omdat ze de moeite waard zijn. En dan begin ik met eentje die we allemaal vast wel kennen. taught you all you know. And your friends hate you. That make me sing another song. So good luck, maybe with you. And make your future you won't fear. Dear, there won't be another to treat you like a brother. Someday you'll be sorry, dear. Look at your mama someday. You'll be sorry for what that mama to say. The way you treated me was wrong. Honey, I was the one who taught you all you know. And your little old friend said you to make me sing another song. Look at your mama, good luck. Maybe with you, but, but, but, but, but, but, and may your future you won't fear, dear. There won't be another to treat you like a brother. Broken record, take it from me, take it from me, take it from me, take it from me, take it from me. Oh, yes, and with your future you won't fear. Dear, there won't be another to treat you like a brother. Yes, yeah, someday you'll be waiting. Ja, dat was natuurlijk uh, de legendarische Louis Armstrong, uh, Someday You'll Be Sorry. En dat zit allemaal op de soundtrack van Grandchester, een tv-serie waar heel veel jazz in zit. Eh, eh, de, de, de, ene rol wordt gespeeld, de politieman, door Robson Green. Daar zal ik volgende keer eens iets van draaien. Want die heeft ook nog de hele tijd heel wat eh, muziek gemaakt. En ja, we draaien rustig door van deze cd. Drie nummertjes. Een zangeres die op de cd staat met een aantal nummers... is Gloria Day en her quintet... En dit is een mooi nummertje van Gloria Day, zal ik maar zeggen. Uh, gaan we eens even opzoeken waar die staat. Gloria Day, Gloria Day. Hier heb ik hem. Eh. dan moet je ook op YouTube zoeken. Want daar staat Gloria Day en haar quintet eh, eh, op met een aantal nummers. En eh, ja, het is leuke muziek. En dat allemaal van een tv-serie waarin de whisky rijkelijk vloeit... en de jazzklanken volop klinken. En de laatste die ik van deze soundtrack draai is Sydney Bechet, Indian Summer. Heel bekend nummer. even kijken, bij de Sydney Bechet, komt-ie. geestelijke die draait heel veel muziek van Sydney Badgett. En ik hou erg van de speurders die eh, regelmatig hun muziekje opzetten. Zoals je Hardy Bos hebt, die eh, Frank Morgan vaak draait. Althans, dat lees je in zijn boeken. Eh, Spencer, die een grote fan was van een hele bekende zanger... waar ik even niet op kan komen. Echt een Amerikaanse met een hele zware... Johnny Hartman kortom, dat ze misschien ooit eens een thema-uitzending maken met speurders en hun muziek. Dat zou misschien ook wel eens leuk zijn. Eh, tijd voor een eh, vrolijke klanken. De vrolijke klanken komen van Blossom Dairy. cheer. Just fill your basket full of sandwiches and weenies, then lock the house up. Now you're set. And on the beach you'll see the girls in their bikinis, as cute het altijd zomer was. Eh, altijd op het strand. Ja, dan moet je toch naar een ander werelddeel verhuizen. Australië of eh, andere tropische landen... waar je eh, het hele jaar door op het strand kan bivakeren. Heeft ze voor en ze tegen. Als je het Nederlandse klimaat gewend bent... en daar hou je er meestal ook wel van... met de afwisseling van de seizoenen. Maar goed, de zomer gaat ooit een keer over. Er is niks mooier dan op het terrasje zitten of op het strand zitten... en lekker nippen van een glas koele vloeistof. Maar het gaat ooit een keer voorbij. En daarom heb ik drie nummers klaargezet. Summer is Gone, Summer is Over. In een paar verschillende uitvoeringen. En ik begin met Carmen McRae. Carmen McRae, hier heb ik hem. Summer is Gone. Summer is gone The leaves are turning brown, summer is gone. The grass has left the ground, the branches soon will wear their snowy down. Nature's surprise, summer is gone, winter is near, the fires soon will glow Winter is near. Jack Frost has said hello. The crocus buds are bedded down with snow, just a disguise till spring. The trees and every babbling brook will wear an icy veil and all the lovers will share that knowing look when the birds begin to build a warmer nest. Summer is gone. The picnic ground is bare, summer is gone. A sunny day is rare but way inside, the sun will still be there. Summer is gone, but you. and all the lovers will share that knowing look when the birds begin to build a warmer nest. Summer is gone, the picnic ground is bare, summer is gone. A sunny day is rare, but way summer is gone, but you misschien dat je dit wel herkent. Deze grote meneer, Gary Mulligan. Eh, Summer is Over. En dat stond op een, eh, een eh, LP, CD. Gary Mulligan, Verve Jazz Masters uit 1994. Een mooi nummer. Lekkere, lange, uitgesponnen klanken. En als je deze Summer is Over hebt gedraaid... dan kan je natuurlijk niet om deze heen, die heel bekend is. Ook nog vaak gebruikt in tunes op radio's, dacht ik. the dead. The grass that was green is now hay. The world goes around without even a sound, and it looks like the summer. summer is over hier nog niet het geval. Maar het komt er wel aan natuurlijk. En het gaat heel hard. Je merkt de avond al dat het vroeger donker gaat worden. Eh, je hebt geluisterd naar de ZFM Jazz samenstelling en productie eh, vandaag Alco Beuving. En we draaien heerlijke eh, zomerse muziek zou ik bijna zeggen. En de vorige keer heb ik nog een nummertje gedraaid uit de Muppets Show. En nu heb ik weer een klaarstaan van de Muppets. De Green Album, Mr. Baseman. uitvoering door Sandra Lersje. Mr. Bassman, you've got that certain something. Hey, Mr. Bassman, you set that music thumping. To you, it's easy when you go one, two, three, ba ba ba ba ba.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 Bassman. You're the hidden king of rock and roll. No, no. Oh, well, it don't mean a thing when the leader's singing. when he goes, I, I, I, I, I, I, I, hey, Mr. Bassman, I'm asking just one thing.